Wijnstraatmedia.nl. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Info en hits. Funky. Funky. Funky. Langstraat. FM. Mark van den Hoek. Langstraat FM. Een bijzonder goede avond. Live vanuit de studio in Waalwijk is hem dit weer. De show met boordevol funk, disco en soul. Tot 7 uur vanavond is dit langs HTFM Funk We trappen af met Aura, You and Me Tonight in 1987. Deja. En dit nummer werd ook door Deja nog een keertje overgedaan in 1988. Een beetje meer house hier, een beetje meer techno eigenlijk. Maar dit is nog gewoon de oude versie. Hier heet ze ook nog gewoon AUA 87, een jaartje eerder dus. Langs hadden we Fun Night, het is 11 over 5. Dadelijk hoor je nog platen van Rick James, Whispers, Cashflow, Chops, Crystal, The Death Band, Gladys Night en The Pips, Jeff Beck, Climax, The System en Michael Wyckoff in dit eerste uur. En dit komt uit de playlist Mid in Action. plaatje Mid was dat uit de playlist Belangstaat en Funk Night. 14 voor half 6. Rick James is het. Pimp, de simp. Sega, what's happening baby? You know you're sitting on a gold mine. You need to follow me. Uh, you can make lots of money. And of course I could dress and dress and read the Mary chose a pimp. He put her on the street. It was no accident. She was found in a hotel suite, face down on the floor, lying in her underwear. No one even cried, and no one even seemed to care. Mary had a P-I-M-P. And I said, Mary's going crazy. Mary's gone out of her mind. Didn't she know the price she had to pay was high to be a hoe? didn't she know she's a pimper's baby, but my name is Don Wanda, and I wonder if I could buy you a drink, cause I got something I need to run on you. Mary chose a pimp, she changed her name and moved out west. All her money went on his wardrobe and nothing less. Even bought his house while she lived in a motel. Her days were spent alone with the comfort of a silver spoon. Mary had a out in the rain, selling her body for pain, giving all her money to some chump so he can dress funny. Yeah. Listen. Mary's going crazy, Mary's going out of her mind. Didn't she know the price she had to pay was high to be a hoe? Horns blow. You pimp, you simp, you're on the street. Running your game on all the girls you meet. Fake diamonds on your fingers and Cadillac cars. Trying to catch a girl at a local bar. So you catch her in your schooler and you teach her the game. Next thing you know, the girl is gone insane. Now she's lost at the cause of a trick she's turned. She's just another hoe who just been burned. Oh, Mary had a pimp. Ooh, yeah. Mary had a P-I-M-P. you de jaren 80 in ieder geval. Souvenir 1984. Vanaf een Amerikaanse import LP komt dit. Dat waren Joe, dus, zoals ik al zei. Ik kan het niet genoeg eh, zeggen, want het is gewoon een geweldige groep. We draaien er wel vaker iets van. Dat geldt ook voor deze. Cashflow, it's just a dream. Nou, je chops and I feel like dancing. Langs staat er een Funk Night. Vijf voor half zes, we zijn er tot zeven uur. En na zeven uur hoor je Peter Sterrenburg. Oh. van Red Hot Love. Van die LP, daar komt ook dit nummer vandaan. In 1984, de enige LP die ze ooit hebben gemaakt trouwens. Jobs was dat dus. Langstraat en Funk Night, anderhalve over half zes. En dit zijn de dames van Crystal. money and time. Now the ones you keep around. Mensen, jullie Of je nou in de auto zit of thuis. Of in de tuin. Kan ook nog. Misschien nog net. De testband was dat. En Paranoid. Op 10 over half 6 precies. En deze dame draaien we al een paar weken. Gladys Knight en de Pips. Do you wanna have some fun? En dan hou je Jeff Beck en Night After Night. En dat is een eh, productie van Nile Rodgers. Yeah. de LP. De lengte is niet het enige verschil, zeg maar. Maar ook al het gestempel er tussendoor, heerlijk, zeg maar. En dit, dit is zeer zeldzaam werk. 1985 schrijven we Jeff Beck. Nine Rogers van Cheek, die heeft dit geproduceerd. Night After Night. Dan houden we je playlistplaat van Climax Meeting in the Ladies Room. souvenir. Big City Beat is dit. hebben Funk Night. En dit komt uit de playlist Michael Henderson is het. En Fikkel. Wat dat ook uh, mogen betekenen. Ik weet het niet. Ik wil het ook niet weten trouwens. in dit programma. Twikkel dus van Michael Henderson. Dadelijk na het nieuws van 6 eh, uur hoor je deel 2 van aflevering 99. Ja! <laughs> Inderdaad, van Langstraat en Funk Night. Beginnen we dadelijk met de Maxi, de Extended Remix. Van The Word Is Out van Slave. Because we are not responsible. Ain't Vers, vers. Dit is One Way. Toto. seconden Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel. Zeg je Rozenbrand Timmerwerken uit Kaatsheuvel, dan zeg je kozijnen, deuren, dakkapellen, erkers, metselwerken, renovatie, interieurbetimmeringen, garages, aanbouwen, schouwen, haarden, eigenlijk alles waar een vakman aan te pas komt. Kortom, rozenbrandtimmerwerken.nl. Nou, past dat wel in 15 seconden? Daar gaat het. Uw duur betaald reclamebudget. Hupsakee, de kattenbak in radio- en tv-reclame is helemaal niet duur. En de manier om uw bedrijf in de etalage te zetten voor een groot publiek in heel de Langstraat. Kijk eens op www.langstraatmedia.nl. Als u tenminste niet bang bent voor meer naamsbekendheid en omzet. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Benders Adviesgroep. Het vertrouwde adres voor uw administratie, verzekeringen, hypotheek en zelfstandig intermediair regiobank. Benders Adviesgroep Stationsstraat 113 in Waalwijk. Zet de tijd op 6 uur. Bent u als ondernemer niet bang voor meer naamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Langstraat FM. Nieuws. Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een tweede slachtoffer van de steekpartij eergisteren in Göttingen in Duitsland is overleden. Een 52-jarige man kwam naar het kantoor van een vriendin, overgoot haar met een ontvlambare stof en stak haar in brand. Ze probeerde te vluchten en werd ook nog gestoken met een mes waarna ze overleed. Het tweede dodelijke slachtoffer is een collega van de vrouw die probeerde te helpen, maar ook werd gestoken. De dader is opgepakt. Hij blijkt al drie keer te zijn veroordeeld voor verkrachting. Minister van Buitenlandse Zaken Pompeo moet van commissies in de Amerikaanse Senaat documenten overdragen over de omgang van de regering Trump met Oekraïne. De democratische voorzitters van die commissies die de afzetting van Trump voorbereiden, hebben Pompeo gedagvaard binnen een week met de documenten te komen. Die moeten het gesprek verhelderen dat Trump met zijn Oekraïense collega had over de zoon van presidentskandidaat Joe Biden. In het noorden van Spanje is een 65-jarige Nederlandse vrouw verdronken. Dat gebeurde bij het strand van de regio Cantabrië toen ze zwom in de sterke stroming van de Atlantische Oceaan. Een surfer ontdekte de vrouw tussen de golven en haalde haar uit het water. Reddingsdiensten hebben tevergeefs geprobeerd haar te reanimeren. De vriendin van het slachtoffer, die met haar op het strand was, heeft slachtofferhulp gekregen omdat er stormachtig weer wordt verwacht gaan veel evenementen morgen niet door. Onder andere de tractorpoeling in Halsteren, de dweldagen in Delfzijl en het Roosendaals treffen zijn afgelast. De halve marathon van Tessel gaat vooralsnog wel door, maar de organisatie adviseert de lopers zich goed voor te bereiden. Er wordt morgenmiddag veel regen verwacht en windkracht 8. De kans bestaat dat nog meer evenementen niet doorgaan. En dan nog het weer. Vooral in het noorden komen nog buien voor bij een temperatuur van een graad of 17. Vannacht gaat het regenen vanuit het zuidwesten. De temperatuur daalt dan tot een graad of 13. Tot zover het radio Jacques Klein Bouwmaterialen in Kaatsheuvel voor alle bouwmaterialen, bestrating, tegels en sanitair. Verbaas u in onze showroom of bezoek de Bouwpartnershop met gereedschappen en bouwmaterialen. Voor de professionele bouwer en serieuze doe-het-zelver, kijk op bpgjaclein.nl. Voor iedereen die het beter wil. Dit is de zender voor de gemeente Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. en hits. Funky. Funky. En hits. Funky. Langstraat. Langstraat. FM. Funknight. desce, desce. de oer werd geschreven. De maxi-versie van Slave was dat. The Word is Out Extended Remix was het dan ook echt. Nummer, eh, het normale LP-nummer, LP-track, zo moet ik eigenlijk zeggen, draaien we wel vaker. Maar dit was toch wel heel speciaal. En dit is Bloodstone. Feel the Heat. Langs had er een Funk Night. 12 over 6. 12 over 6, zoals ik al zei. En dadelijk hoor je General Kane en Girls. Eh, daarna een souvenir. Van James Brown, Bring It On, Bring It On. Komt uit 1983. Blijven hangen dus, want ah, het wordt nog heerlijk. Tot 7 uur vanavond. You know you're such a beautiful dream, baby. I'll take you out for ice cream. We like snakes and snails and puppy dogs. Sugar, spice, everything nice. That's right. Hier bij er FM Funk Night. Bijna tien voor half zeven. Souvenir nu. James Brown. 1983 schrijven we. Dit is Bring It On, Bring It On. One, two, three, yo! feeling strong. Just one time of being with you, there's nothing bad I'd like to do. You make my soul go free. You know what to do. You upset me. say all women are made in alike, but that's not true, cause the fact. Make my heart go ting-a-ling. You're so bad, you got your own thing. Ha! Ah, I said, bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on on, bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on, bring it on. Bring it on, bring it on. Wait a minute. When we get on and dance everybody like she's a trance. It's about you, lush, clean, expansive with put on those fancy jeans. Huh. You don't need no fan to clam. If I had my way, I would put you in the Hall of Fame. You're so dumb, sad. Bang it on, bang it on, bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on. bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on. Cut your funk. Cut your funk, guy. Cut your funk, Everybody likes to see you prayers. to buy your blood clean, especially when you wear those fancy jeans. Everybody follow me. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on, bang it on, bang it on. Look at this lady. I'm talking to you over there. Bring it on, bring it on, bring it on. right. Bring it on, bring it on, bring it on. The one with the lips. Bring it on, bring it on, bring it on. That's all right, say it again. Bring it on, bring it on, bring it on. The one over there with the curvy hips. Bring it on, bring it on, bring it on. Just like the figure eight. bring it on. bang it on, bang it on, bang it on. Bang it on. Shaquille O'Neal. Innocent. Dat was eh, Guilty van Joe Brian Peoples. En ook de formatie Juicy heeft hier ook nog eh, een versie van gemaakt. Ook in 1985. Eh, music jam. Yeah, out on the corner of the block, I don't need no diagram. Through the window, I can see them dance. In the air, I can smell romance. Now I'm up to the door. Someone this guy understand En I came here to party in 1984. Mike van den Hoek, Langstraat FM. Met de funk agenda. in het City Theater in Schijndel kun je vanavond dansen op R&B en hip-hop. Het begint dadelijk al om 7 uur en entree kost aan de deur 5 euro, inclusief één consumptie. Het City Theater vindt je aan de Hoofdstraat 145 en 147 in Schijndel dan in het centrum van Veldhoven wordt nog tot en met morgen het Cityfest gehouden. Je kunt daar genieten van hip-hop, techno en rock. Het vindt plaats aan de Main 4 in Veldhoven en André is ook gratis hier. Ook gratis, zo moet ik eigenlijk zeggen. Dan even doorscrollen. heb je met die, eh, die lange pagina's. Reunion Classics houdt vanavond vanaf 11 uur een spektakel met hip-hop, RB, dance classics, electric en funk. Het vindt plaats bij T-kwadraat aan het Olympiaplein. Olympiaplein 383 in Tilburg. En de entree is in de voorverkoop zo rond de 10 euro. You have to rise above your circumstances. There are things that you can't go around, you can't go under, you can't go over, but you got to go through it stronger. I've been building up my time. You can't predict the future. I'm just trying to make it mine, all mine. The past is not forgotten. I had some good days that was fine, yeah. But my best days are in front of me. Suspicious. Het hele nummer duurt eh, ja, bijna 12 minuten lang. Maar vijf, dat vonden we ook goed eigenlijk wel. En dit komt in 1985, want het is een 1985 remix van Pull Up to the Bumper van Grace Jones. Komt uit de playlist. Langs hadden we een Funk Night, nog tot 7 uur. En na 7 uur hoor je Peter Sterrenburg in Peters Platenparade. Hier op de zaterdagavond. hier, maar... <laughs> we hebben een iets ander systeem, dus moet even wennen en even rekenen van hoe we uitkomen en zo. Want ja, we gaan naar het einde van deze uitzending. Aflevering 99, dat betekent volgende week aflevering 100 van Langstraat FM Funk Night. Maar eerst draaien we nog even lekker om een paar platen in dit programma. Wat denk je van deze van Midnight Star? Playmates. Het is bijna 11 voor 7 hier bij Langstraat FM. love today. This can't be no cheating. Sure you understand. Choose yourself a partner and take them by the hand. the pace, ignite the flame. Sapphire natuurlijk. Uit de playlist ook. Langstraat hadden Funk Night zit erop voor deze week. Volgende week zijn we er weer dan met aflevering 100. Hier op Langstraat FM. Nou, dat wordt groot feest hoop ik. <laughs> Live publiek. Live bands. Maar nee hoor, we gaan er gewoon een uitzending van maken. Maar dan wel met heerlijke, stevige muziek natuurlijk. Stevige funk. Dadelijk gooi je Peter Sterrenburg, Peters Platenparade, geniet met hem. We gaan eruit met een souvenir. 1985 schrijven we. Dit is Winnie en Angela. Save your love for number one, y'all. Save your love for number one, y'all. For the one that you gotta come home to. You gotta save your love for number one, y'all. For the one that's always there, hold you. You gotta save your love for number one, y'all. For the one that you gotta come home to. You gotta save your love for number one, y'all. For the one that's always there, hold you. I work hard all day. for little play night. My body aches. Come and make it all right. When I called you hot on my telephone, my heartbeat stopped. Cause you were not at home. know what to do, baby. When it's all said and done, you're still my only one. Savior. one that's always there to hold you. You got to save your love for number one, y'all, for the one that you gotta come home to. You got to save your love for number one, y'all, for the one that's always there to hold you. I work so hard every day, all time. When I come home, I want some peace of mind. I got to fight them, the one to fight you. That's why I'm telling you that my love is true, cause my love is strong, just like a big heart. And both one the body, the